Dat meldt CNN. De tijdelijke kapel waar stoffelijke resten van slachtoffers liggen is door de brand beschadigd. Ook de kleine monumentjes die door nabestaanden zijn achtergelaten zijn door het vuur getroffen. De tijdelijke kapel is gehuisvest in een witte tent in Manhattan. De bedoeling is dat de kapel wordt overgebracht naar het herdenkingscentrum dat nog in aanbouw is. De man van 26 jaar is aangehouden. Waarom hij de brand heeft aangestoken is niet duidelijk. Generaal-majoor De Kruif heeft het commando over alle ISAF-troepen in Zuid-Afghanistan overgedragen aan een Britse collega. In zijn afscheidstoespraak prees de Nederlandse militair het werk van zijn manschappen. Maar hij was ook vol lof over de Afghaanse bevolking. Deze mensen hebben in heel moeilijke omstandigheden hun waardigheid, vriendelijkheid en gastvrijheid behouden, aldus De Kruif. De generaal-majoor voerde het afgelopen jaar het bevel over de coalitietroepen in de zes zuidelijke provincies in Afghanistan. In totaal had de Kruif 40.000 man onder zich. De Afghaanse presidentkandidaat Abdullah doet niet mee aan de tweede ronde van de verkiezingen. Abdullah heeft verklaard er geen enkel vertrouwen in te hebben dat de verkiezingen over zes dagen eerlijk zullen verlopen. De vorige keer is er op grote schaal gefraudeerd en dat zal nu ongetwijfeld ook het geval zijn, zegt Abdullah. De fraude bij de vorige ronde is bevestigd door internationale waarnemers. De zittende president Karzai zou veel minder stemmen hebben gekregen dan de einduitslag liet zien.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 Hans, weer welkom in het programma. Dankjewel. Wat gaan we vanmorgen eh, doen? Oh, we hebben een echt, echt programma Een gewoon een echt Yes-programma. Ja. Oké, daar nou, dan gaan we. Geen, eh, geen eh, nee. easy listening en dat soort dingen allemaal. Oh, we hebben gewoon een oh. echt Yes-programma, Dus okay. iedereen verzocht om ietsje harder te zetten, dan is hij ook meteen wakker. Prima. Nou luisteraars, ik begon natuurlijk het programma zoals altijd met eh, Close to You. Gezongen door Dana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, in mijn, eh, een van mijn vorige programma's toen eh, had een van mijn gasten... die had de dubbel cd Aangenaam Jazz 2009 bij zich. En nou, dat, die keer van een prikkie keer die krijgen. En dan heb je een, een keur aan jazzmuziek. En ook deze... En eh, hij draaide daar een stuk van. En ik heb daar begin, begin meteen met een verzoek, namelijk Diana Kroll. En daarom wilde ik beginnen met You Go To My Heart, Diana Kroll. haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. You go. a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. the thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me so I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see? that it never can be. You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand to lies. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine. Has a ghost of a chance with this crazy romance. You go to my head. might give a thought to my plea, cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head With a smile that makes my temperature rise Like a summer with a thousand Julys You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy room. Op verzoek You Go To My Head, Diana Kroll. Ja, en een ander fenomeen tenminste, ook een, man weliswaar. Eh, en dan heb ik over de Amerikaanse crooner, ik dacht anderhalf jaar geleden overleden, Tony Bennett. Ook op deze cd, prachtige muziek moet ik zeggen. Eh, echt een aanrader om dat voor dit lage bedragje te kopen. Dus nogmaals, Jazz 2009, aangenaam. Allemaal eh, stukken uit cd's. Het is natuurlijk promotie allemaal, maar goed, echt het aanhoren waard. Tony Wet, Bennett in I Can't Believe That You In Love With Me. Your eyes are blue, your kisses too I never knew what they could do I can't believe that you're in love with me you're telling everyone I know I'm on your mind each place you go They can't believe that you're in love with me I have always placed you far above me I just can't imagine that you love me and and after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. can't believe that you're in love with me. Tony Bennett. Ja, lekker om naar te luisteren op deze vroege zondagmorgen trouwens. Ja. In tegenstelling tot de eh, vorige keren eh, Hans dat wij samen een programma mochten presenteren. Toen was het prachtig weer. Is het nu toch een beetje sombertjes. Maar goed. Ja, maar dat maken we wel goed met de muziek. Oké, Hans, wat heb jij eh, voor de luisteraars op de draaitafel neergelegd? Nou, nu even Jimmy Smith. Hey, maar, maar, dat is een geweldig album. Home Cooking. Dat is uit 1959. Mhm. Dat is toen de tijd nog geproduceerd door Alfred Lyon. Een van de, een van de oprichters. Deze opname is geremasterd door Rudy Vergelder. De bekende studio in New York natuurlijk. Hè? Erg goed hoor, in 2003. En dit is heel mooi ingetogen gespeeld. Met Percy French tenor. Jibber Swiss, uiteraard eh, orgel. Kenny Burrell en Donald Bailey. En de nummer heet Sugar Hills. Thank you. Dit was een, oh, eh, een, eh, een ruig stukje eh, jazz op deze, na een wat, wat slow begin. op deze, op deze zondagmorgen, ja. Hans. Ja, is ook over nagedacht. Maar ja, je, je kondigde het eigenlijk al aan, ja. hè? Ja, klopt. Ja. Maar dit was de, de WDR Big Band. Ah. Waar, waar Greetje Kouwveld ook prachtige opnames mee gemaakt heeft. Met Bill Evans. Fantastisch. En, Bill Evans is toch een uh, tenorist die, eh, die eh, toch altijd wel wat nieuwe dingen opzoekt en zo. En dat komt van het album Fans Joint en dat nummer heette Cool Eddie. En ik vind het wel een mooie titel voor zo'n nummer eigenlijk hoor. Ja, het is, die, is, die Duitse band. ik heb zelf heb ik, prachtige cd's ook van. Eh, samen met de eh, Chad Baker. Ja. Daar die eh, op het laatst nog al die stukken schreef. Ja, een schitterende, schitterend orkest. Schitterende big band. Ik heb trouwens in het tweede uur heb ik ook zo'n orkest. Maar dan gewoon uit Nederland, uit Amsterdam. Maar goed, daar zullen we het straks even over hebben. Oké. Goed Hans, ja, iets heel anders. Ik ben op mijn tochtjes, je weet ik ben altijd op zoek naar, naar, naar mooie jazz, nieuwe jazz, oude jazz. Ehm, Groningen weer? Uiteraard. Ja, uiteraard. Mijn favoriete winkeltje. En ik kwam eh, bij, een, ehm, bij het Modern Jazz Quartet terecht. En dat zijn hele, hele, hele oude opnames. En die zijn opnieuw uitgebracht. Eh, het zijn twee cd's trouwens. En Four Classic Albums heet het. En eh, ja goed, alle muziek die erop staat is, is fantastisch. En ik heb er eentje uitgekozen. En het is het o zo bekende Yesterdays. Eh, het Modern Jazz Quartet. Eh, bestaande uit natuurlijk Milt Jackson op de vibrafoon, John Lewis piano, Percy Heath op de bas en Mike Rooker op de drums. Opnames uit eh, New York, 24 december 1971. Dus dat is alweer een hele tijd geleden. En ze hadden als gast Paul Desmond op de alt. Die dus op dat moment bij Dave Brubeck Quartet was vertrokken. En Later is hij eh, voor zichzelf eigenlijk begonnen. En ja, Paul die heeft voortreffelijke muziek gemaakt, moet ik zeggen. Ook als eh, met dit soort gelegenheidscombinaties. En eigenlijk, eh, de Dave Rubik kwartet is eigenlijk nooit meer geweest wat het was. En dus kun je nagaan hoe belangrijk is als twee muzikanten ehm, goed met elkaar overweg kunnen. En een voortreffelijk stuk muziek maken. En als dat dan uit elkaar gaat, dan betekent dat vaak niet dus dat het dan ja, dat het dan eh, beide succesvol verder gaan. En dat is wel eens jammer. Schitterende muziek en eh, behoorlijk oud al. En eh, ja, ik wilde dat op deze zondagmorgen wilde ik dat uh, even laten horen. Hans, wat heb jij voor de rest nog? want we nou. zitten al, we hebben nog maar een twaalf minuutjes te gaan. En dan zitten we tegen het nieuws en dan hebben we een volgend uur zie ZFMTS. Dat realiseer je toch nog wel, hè? Tijd zat. Oké, goed. Tijd zat. Wat heb je... nog, een heleboel, en nog een heleboel leuke nieuwe dingen. Zo is dat. Ehm, Erik Vloeimans. Ja. Maar met eh, zijn band eh, Kate Crash. Mhm. En nou voorspelt dat niet veel goeds als daar Crash in voorkomt. Maar het, het is natuurlijk wel een, een, een nieuwe stroming. Eh, hoop elektrisch versterkt. Dus we kunnen dat best eens laten horen. En dat nummer dat heet uh, Maceo. En nou vermoed ik dat dat misschien een beetje ode is aan Maceo Parker. Maar dat weet ik niet. Het staat er ook niet bij. Maar het is van het album Heavens Above. Maceo. luisteraars. En eh, zo zit eh, vanmorgen het eerste uur ZFM Jazz met eh, Hans Rijmers en Hans Sandberg er alweer op. We besluiten met Greetje Kouwveld. En in New York The State of Mind. Maar na ons nieuwsblok en reclame zijn we natuurlijk weer terug met ZFM Jazz. Tot dan! The New York Times, the Daily News. When it comes to reality... is fine with me cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or Riverside. I don't have any reasons, I've left them all behind. I'm in a New York state of mind. Some folks like to get away, take a holiday from their neighborhood. Happy flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking the Greyhound on the Hudson River line.